Al-Qaeda en de Taliban. Dat blijkt uit de jongste ambtsberichten die zijn gepubliceerd door klokkenluidersite Wikileaks. In een memo van eind vorig jaar schrijft minister Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken dat Amerikaanse diplomaten meer moeten doen om geldstromen uit de landen rond de Persische Golf te stoppen. De regeringen van die landen doen daar volgens Washington te weinig tegen. Het geld gaat volgens de ambtsberichten vooral naar extremisten in Afghanistan en Pakistan. Op een veiling in Frankrijk zijn diverse eigendommen van Napoleon verkocht. Zijn handgeschreven memoires brachten 125.000 euro op. Ook zijde kousen die hij tijdens zijn ballingschap op het eiland Sint Helena zou hebben gedragen gingen onder de hamer. Op de kousen zijn twee kroontjes met daarboven een N geborduurd. Er werd ruim 31.000 euro voor betaald. Op een andere veiling in Beverly Hills gingen eigendommen van onder andere Michael Jackson onder de hamer. Een handschoen die Jackson in de jaren 80 droeg werd verkocht voor bijna 250.000 euro. Een door Michael Jackson gesigneerde jas bracht ruim 70.000 euro op. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet nu nog niets in een parlementaire enquête naar het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Gisteren riep een groep van 200 slachtoffers de Kamer op om het onderzoek van de commissie Deetman over te nemen. De slachtoffers hebben geen vertrouwen in de commissie, die door de bisschoppen is ingesteld. Ze willen een onafhankelijk onderzoek waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord. Maar een meerderheid in de Kamer wil het advies van Deetman afwachten. Dat wordt donderdag gepresenteerd. Pas daarna kan worden vastgesteld of de commissie zijn werk goed heeft gedaan, vindt de Kamer. Het weer, vannacht opklaringen en kans op mist.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 In Colombia zijn...